uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De kosten van het ophalen van afval gaan in de meeste gemeenten dit jaar flink omhoog... met gemiddeld bijna 6 Ook de OZB, de onroerend zaakbelasting en de rioolheffing... die stijgen in de meeste gemeentes, blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het ophalen van afval wordt duurder doordat gemeenten meer kwijt zijn... voor het storten en verbranden van de afvalstoffen. Ook levert ingezameld papier en plastic gemeentes minder op... Voor een huishouden met meerdere personen gaan de kosten met gemiddeld drie tientjes omhoog. In totaal moet dit jaar gemiddeld 734 euro worden betaald. Google Chrome wil over twee jaar stoppen met tracking cookies. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bedrijven zien wat voor websites worden bezocht. Gebruikers van Chrome die kunnen dan advertenties krijgen die gericht zijn op hun surfgedrag. Browsers als Safari en Firefox blokkeren de tracking cookies nu al. Als mensen uitvallen op het werk door ziekte... komt dat in de helft van de gevallen door het werk zelf. Werknemers zijn onzeker over hun baan, hebben weinig te vertellen... en krijgen nauwelijks gelegenheid om naast hun werk voor iemand te zorgen. Volgens een commissie die de regering adviseert... zijn de problemen in de publieke sector het grootst. En schaker Magnus Carlsen is voor de 111e keer op rij ongeslagen gebleven. Een nieuw wereldrecord. De Noor speelde tijdens het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee... remise tegen de Nederlander Jordan van Voorreest. Genoeg voor de recordreeks. Het vorige record was in handen van een Nederlandse grootmeester... die in Rusland was geboren. Zijn tegenstanders waren van een minder hoog niveau... dan die van de 29-jarige Carlsen. Het weer nog, het blijft vooral in het oosten eh, warm. Eh, af en toe zon daar ook. Ronduit zacht voor de tijd van het jaar met maximaal 10 graden. Het waait stevig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 apples, but my heart it was made of stone. I was out there seeking after hours for money, looks, and power, but all that goes and always goes.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 承诺。 Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. girl. you enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá. en su corazón. Mientras el hijo sufría en la cárcel, más sufrió su madre y murió. El hijo ahora analiza lo buena que fue su madre y nunca la Se echa toda la culpa y recordar cómo fue es un castigo. 106.9. Dit is ZFM.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 het ritme van ZFM. Oh, I'm trying to shoot down angels. I'm trying to pull their wings off. So they can't fly. And oh, but she's so brave though. Just like a tornado. She's taking us by storm. You can't stop the faith from going. You can't stop the world from knowing. The truth will set you free.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 guitar